Twee uur. Door Alwegens met het NOS-journaal. Tegen het oplichtersduo Henk en Jolanda, dat vorig jaar bekend werd als de Eetpiraten... zijn celstraffen van vier en drie jaar geëist. Het oplichtersduo at en sliep in 20 hotels en bed and breakfast zonder te betalen. Ook lichten ze ruim 40 particulieren op. Ze deden zich onder meer voor als bekenden van hun slachtoffers en leenden dan geld. Rond deze tijd kunnen patiënten weer terecht bij de polyklinieken van de vijf ziekenhuizen in Noord-Holland, waar een grote ICT-storing is. De operaties kunnen nog steeds niet doorgaan. Door de storing kunnen de vestigingen van de Noordwest ziekenhuisgroep niet bij de patiëntendossiers. De spoedeisende hulp is wel gewoon open. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft de oud-president van Ivoorkust Laurent Gbagbo voorwaardelijk vrijgelaten. Volgens de rechters is er te weinig bewijslast. Ook oud-minister Charles Blé is vrijgesproken en vrijgelaten. De twee zaten in de gevangenis in Scheveningen... op verdenking van verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden... tijdens de burgeroorlog in Ivoorkust in 2010 en 2011. De vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf... die een actievoerder met een geel hesje bij Luik zou hebben doodgereden... heeft zich bij de Belgische politie gemeld. en wordt gehoord. Zijn advocaat wil niet zeggen wat er is gebeurd. Wel noemt hij de gele hesjes een criminele beweging en vraagt zich af waarom de demonstranten met ijzeren staven op de snelweg staan en chauffeurs bedreigen. Op acht luchthavens in Duitsland wordt tot vanavond gestaakt door duizenden beveiligingsmedewerkers. Ze eisen meer loon. Het werk is neergelegd op de vliegvelden van Frankfurt, Hamburg, Hannover en Bremen en op vier kleinere luchthavens. Alleen al in Frankfurt zijn 570 vluchten geannuleerd.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 and I blame you No one bites back on their anger None of my pain can show through never free. Discover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 Blijf ik nog een nacht bij jou? 寂寞。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 go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid, and all. show on.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 slow how you moving. I know when you in the house or when you cruising. It's been proven, my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying. Don't even do that. I know why you crying.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 take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby.